11 uur. Dielketeertstra met het NOS-journaal. In Oekraïne is een deel van het repatriëringsteam op de rampplek van vlucht MH17 aangekomen. Gisteren bereikte een groep verkenners de rampplek voor het eerst. Vanochtend gingen 70 onderzoekers en experts uit Nederland en Australië naar het rampgebied. Ze beginnen direct met zoekacties. Er wordt vooral gezocht naar persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten die nog in het gebied liggen. Het is voor het eerst dat Nederlandse experts aan de slag kunnen op de rampplek in Oekraïne. In de Gazastrook is weer gevochten, ondanks het bestand dat vanochtend inging. Palestijnse autoriteiten zeggen dat een Israëlische tank vier Palestijnen heeft gedood bij de zuidelijke stad Rafah. Israël zegt dat de aanval een reactie was op beschietingen vanuit Gaza. Het bestand tussen Israël en Hamas ging vanochtend om 7 uur in en moet drie dagen duren. In Amsterdam wordt zondag een pro-Gaza-demonstratie gehouden. De betogers zijn van plan om dwars door de stad te lopen. Ze zijn aan verschillende regels gebonden. Zo mogen ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen... en niet met vlaggen zwaaien van de islamitische terreurgroep ISIS. De politie zal streng optreden tegen eventuele discriminerende of antisemitische uitingen. Vorige week donderdag liep in Den Haag een pro-Gaza-betoging uit de hand. Het Openbaar Ministerie gaat daarom voortaan eerder ingrijpen. De Turkse premier Erdogan noemt Israël fascistisch. In een toespraak over de Gazastrook zei de premier dat de volkerenmoord van Israël herinnert aan die van Hitler. Twee weken geleden zei hij dat Israël zich schuldig maakt aan gruwelijkheden die Hitler in de schaduw stellen. De Turkse premier is op verkiezingscampagne. Hij hoopt deze maand tot president te worden gekozen. Erdogan zei erbij dat de ergernis en afschuw van Turkije zich richten tegen de staat Israël en niet tegen het Joodse volk. Het weer nog, periode met zon bij gaat op 25. Tegen de avond kan er een bui vallen. Morgen begint zonnig, later in het hele land stevige buien, soms met onweer. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden 3 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 4 kilometer. En voor het knopen Terbrechtseplein 2 kilometer op de parallelbaan. Heeft te maken met een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Verkeer van Breda naar Den Haag kan het beste omrijden vanaf knopen de Ridderkerk... volgt dan de borden Europort, de route via de zuidkant van Rotterdam...